uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het debat over de wolf in Nederland is te gepolariseerd en te veel gebaseerd op ophef, zegt minister Van der Wal voor Natuur. Natuurbeschermers vinden het prachtig dat het dier terug is. Anderen vrezen voor de veiligheid van mensen, vee en huisdieren. De minister wil een brede maatschappelijke dialoog. Alle belanghebbenden kunnen meepraten over de vraag of angst voor de wolf terecht is... en welke positie het dier kan hebben in Nederland. De financiële sector moet meer investeren in schone energie... anders worden de klimaatdoelen niet gehaald. Dat zei minister Kaag van Financiën op de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Volgens Kaag zijn de klimaatdoelen onhaalbaar... als geld niet anders geïnvesteerd wordt. Economieministers van bijna 80 landen trekken voortaan samen op om de financiële sector te veranderen. Minister Kaag is voorzitter van dat overleg. Bedrijven zitten ook aan tafel, die willen weten waar ze aan toe zijn. Het onderwijs voor asielkinderen in de grote steden staat zwaar onder druk... door het lerarentekort en de toestroom van nieuwkomers. Dat schrijft onder andere de gemeente Den Haag... in een brief aan onderwijsminister Wiersma. In die brief, in handen van de NOS, wordt gepleit voor noodmaatregelen... Naast de kinderen uit Oekraïne komen er in Den Haag per week 25 tot 30 andere kinderen bij van nieuwkomers. En inmiddels staan er honderden kinderen van asielzoekers, statushouders en arbeids- en kennismigranten op een wachtlijst. In het Brabantse Uden is vogelgriep vastgesteld op een bedrijf met kippen. Zo'n 46.000 dieren worden afgemaakt om verdere verspreiding te voorkomen. Binnen drie kilometer zijn nog vijf andere pluimveebedrijven.